Ze zouden het gemunt hebben op het Vaticaan en de Israëlische ambassade. De twee voortvluchtige verdachten zitten waarschijnlijk in Syrië of Irak. Een Britse man van 23 heeft een celstraf van vijf jaar gekregen... omdat hij zo'n duizenden tweets heeft verstuurd... waarin hij islamitische staat en terreur ophemelde. Volgens de rechtbank zijn 250 tweets te extreem. De man is veroordeeld voor het steunen van een verboden organisatie... het aanmoedigen van terrorisme en het verspreiden van een terroristische uitgave. In het huis van Prince en op zijn lichaam zijn pijnstillers gevonden, melden Amerikaanse media.